Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. In Zoetermeer is een belangrijke fiets- en voetgangersbrug per direct gesloten vanwege instortingsgevaar. De Nelson Mandela-brug, die ook over de A12 en het spoor gaat, had al scheuren in de constructie. Komende dagen stoppen daardoor het sluiten van die brug ook geen treinen op het station van Zoetermeer. Snoes verkopen wordt verboden, zegt de staatssecretaris van Gezondheid. Snoes is zuigtabak dat in Scandinavië al heel lang gebruikt wordt... maar sinds een tijdje ook hier over de toonbank vliegt. En deze jongeren weten wel waardoor dat komt. Je kan het overal halen. Snapchat en zo is veel te zien. Ja, mensen die het promoten en zo, van hier kan je het kopen, daar kan je het kopen. De meeste voetballers en zo gebruiken het ook en daarom doen ook veel jongeren het ook. Man. Gisteren werd al bekend dat er een verbod op alle vapes met een smaakje komt. Want jongeren beginnen daardoor veel te makkelijk met echt roken, waarschuwen experts. Het kabinet wil ook de leeftijd van sigaretten omhoog brengen naar 21 in plaats van 18. En een verrassing op het WK vanavond. Cameroen won met 1-0 van Brazilië. Maar toch gaan ze niet door, omdat in de andere pool Zwitserland met 3-2 won van Servië. Brazilië was al door en Zwitserland nu dus ook. En ken jij Stratego nog? Dat bordspel waarbij twee legers vechten om de vlag. Voor het eerst is er nu een computer gelukt om de beste Stratego-spelers ter wereld te verslaan. Vincent is drievoudig wereldkampioen Stratego en werkte mee aan het programmeren van die computer. Stratego heeft eh, onbekende informatie eh, en dat maakt het een stuk lastiger dan spellen als eh, schaken en go. Eh, omdat je niet alles door kan rekenen. Maar hoe doet die computer dat dan? Nou, met kunstmatige intelligentie, vertelt mijn collega Joost Gellevis. Kunstmatige intelligentie kan op basis van data, hele grote hoeveelheden data, kijken wat is de meest efficiënte oplossing voor een probleem. Ook als een mens die oplossing nooit zou kunnen bedenken. En kunstmatige intelligentie, dat klinkt natuurlijk een beetje als science fiction, maar het wordt heel veel gebruikt. Bijvoorbeeld als Siri van je iPhone je naar het dichtstbijzijnde tankstation stuurt of wanneer je een fraudemelding krijgt van je bank. Het weer nog, morgen een bewolkt dagje. Alleen in het noorden een beetje zon en 3 graden. Maar door de koude wind voelt het wel een stuk kouder.